Dat gebeurde bij de supermarkt in de wijk Poelenburg, waar veel overlast is. De verdachte was herkend op camerabeelden en zit vast. De politie heeft deze week al zeker 13 jongeren uit Zaandam opgepakt. De Filipijnse president Duterte heeft in zijn tijd als burgemeester... een justitiemedewerker doodgeschoten met een Uzi... Dat heeft een voormalig huurmoordenaar van Duterte gezegd tegen de BBC. Volgens hem heeft Duterte in 25 jaar tijd meer dan duizend criminelen en politieke tegenstanders laten ombrengen. Duterte ligt internationaal zwaar onder vuur over zijn zelfverklaarde oorlog tegen drugsgebruikers en dealers. Sinds die in juni werd aangesteld als president zijn naar schatting zo'n 3000 mensen omgebracht door doodseskaders. En de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is supergezond, dat zegt zijn lijfarts. Volgens hem slikt Trump cholesterolverlagers en heeft hij overgewicht, maar hij rookt en drinkt niet, zegt de arts. De gezondheid van de presidentskandidaten is een belangrijk thema geworden in de campagne. Dat begon vorige week toen Hillary Clinton onwel werd tijdens de herdenking van de aanslagen van 11 september. Haar arts zegt trouwens ook dat ze heel gezond is. Het weer op veel plaatsen is het nog zonnig, maar vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Mogelijk valt er in de avond een regen- of onweersbui in het zuiden. Morgen vallen er enkele buien, schijnt de zon af en toe en wordt het 22 tot 24 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad beginnen de spitsfiles aardig op te lossen, maar Utrecht is nogal de uitzondering. Daar nog steeds problemen aan de oostkant van de stad. Deze files springen eruit. De A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Diemen, 9 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam, 11. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 7. En bij Nieuwebrug nog 6. A27 Almere Utrecht, 20 kilometer tussen Hilversum en de brug bij Hagenstein. Er ligt daar een lading slacht afval op het asfalt. Dat wordt nu opgeruimd. Zijn ze nog maar een half uurtje mee bezig.